en daarop is al het luchtverkeer stilgelegd. Het Rode Kruis heeft weer een stoffelijk overschot van Gaza naar Israël gebracht. Forensisch onderzoek moet nog uitwijzen of het een lichaam is van iemand die door Hamas was ontvoerd op 7 oktober 2023. Israël heeft tot nu toe vastgesteld dat er 20 gijzelaars zijn overgedragen door Hamas. Volgens het akkoord moeten in totaal 28 stoffelijke overschotten... van in Israël ontvoerde mensen worden teruggebracht. Het Hongaarse festival Siget kan volgend jaar gewoon doorgaan. De afgelopen jaren draaide het festival miljoenen euro's verlies... en daardoor was de toekomst onzeker. Maar een Hongaarse ondernemer die het festival 30 jaar geleden oprichtte... heeft het nu weer overgenomen. Jaarlijks gaan zo'n 15.000 Nederlanders naar Siget zijn opnieuw drie mannen aangehouden vanwege de rellen in Den Haag... tijdens het anti-immigratieprotest in september. Ze hebben zichzelf gemeld bij de politie. Eerder werden al 37 mensen aangehouden. Bij de rellen werden journalisten belaagd... en er waren vernielingen bij het partijkantoor van D66. Ook probeerden relschoppers het Binnenhof te bestormen zijn nog eens drie jongeren opgepakt in verband met het geweld tussen verschillende jeugdgroepen in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. Een van de verdachten is minderjarig, meldt de politie. Ze worden allemaal verdacht van poging tot doodslag, openlijke geweldpleging en diefstal met geweld. Als gevolg van het geweld bleven begin september vijf middelbare scholen dicht. Het weer vanavond kan in het noordwesten wat regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen een droge dag met zon, maar ook wolken. De temperaturen liggen tussen de 14 graden op de Wadden en 18 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds heel druk bij Amsterdam door ongeluk op de A10... Op de A10 Noord bij de afrit Volendam sta je in de file richting Zaanstad. Daar heb je nog een kwartier vertraging en de linkerrijstrook is dicht.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 before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. electric tonight. Cruising down the coast, going about Summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you the best. I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. summertime, sadness. summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to that's welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz Samenstelling Presentatie Alco Beuving. En eh, we begonnen met een eh, het thema is swing en dit swingt de pan uit natuurlijk. Als je denkt dit is Lana Del Rey, dan heb je het fout. Dit is namelijk Artificial Intelligence, AI. Het is gewoon AI, met AI gemaakt. Het is een interpretatie van Lana Del Rey... Als een klassieke Diva. En met een vleugje Vincent glamour. En ja, de zwoele elegantie en haar eigen sound natuurlijk. Niks, eh, ja, dit, dat we dat in de jazz kunnen draaien. AI-muziek, ongelooflijk. Maar goed, dat terzijde. We gaan mooie muziek draaien. Eh, dan tijd voor een, een, wat een echte opname is. Eh, Devil May Care. Dat is Diana Krall van I Look In Your Eyes. Dat is wel echt. I'm Happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care. No. Whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, let it come tomorrow with me. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I'll die. Devil may care. even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how i live and I'll die. ongelooflijke klanken van eh, eh, Lionel Hampton. Met het mooie nummertje. even kijken waar ik dat had staan. In I'm in the mood for swing. Nou ja, swing is eigenlijk het thema. De rode draad door deze uitzending. En hier zit ook weer voldoende swing in. En dan kom ik bij een zangeres. Uh, Tierney Sutton heeft in 2024 een cd gemaakt. Good People. En daar zat een mooi nummertje Autumn Love. <clears throat> Ze deed dat samen met de San Gabriel 7. Uh, ja, dat is volgens mij een soort uh, een groepje van zeven muzikanten... die uh, vaak zangers, zangeressen begeleiden. Poets have often told me That love may arrive in April or May But maybe they not known an autumn morning where love said hello, a glow sweet September. Love in the fading sunset, more dear after summer's lonely goodbye, and an try. mooi nummertje van uh, Sutton. Eh, dan een groepje uit eh, Italië, waar ik regelmatig iets van draai. En dat is het volgende nummer van Papik, Tuka Tuka. Dat stond op een grappige cd, kan ik me herinneren ooit. verschillende cd's uitgebracht. Er stond onder op de New Swing Club. Een cd uit 2019. Maar oorspronkelijk stond hij op de Restaurante Italiano Roma. Alleen al die naam. En dat cd'tje is trouwens ook een heel grappig cd'tje. Uh, Papik Tuka Tuka. Mi piaci echte vintage jazz beat, zou ik bijna zeggen. Dus de echte swing zit hierin. Leuke muziek is dat, Papik. Eh, dan kom ik bij een film. Een film die heet Misty, wordt ooit eh, eh, gespeeld door eh, Clint Eastwood. En, en, dan wordt hij eigenlijk gestalkt door een vrouw. Die, hij is dan disjockey en ze vragen iedere keer het nummer Play Misty for Me te draaien. En dat nummer Misty is in het jazz wel vaker gespeeld. Ik, ik zit te dubben welk ik zal draaien. Van Dean Burton of van Laufey. Ik laat, draai eerst een hele andere. Een soort uh, bluesy uitvoering door... Steve Turre. En eh, dat is een bluesy versie van Misty... met een heerlijke grommende uitvoering van Turre op gedempte trombone. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Eh, Steve Turre. Komt-ie. Misty. Three, four... Uh-uh. Thank Oh, van Steve Ter, Het nummertje Misty. En dat komt van een cd In the Spur of the Moment. En als je denkt wie speelt de piano, dat was Ray Charles. Een nummer, het is allemaal opgenomen in 1957. Daar heb ik een hele tijd zitten dubben welke uitvoering van Misty zal draaien. Die is van Laufi, die is uit 2024. Maar ik heb toch gekozen voor de filmuitvoering. Eh, uh, en dat is uh, Dee Barton. Misty, het oorspronkelijke nummer is gecomponeerd door Errol Gardner. thank you To me. I'm as hopeless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. this. toch Laufie. Ik had in het begin eh, eh, de, filmopname... ik had toch Errol Gardner zelf opgezet. Maar die was weer instrumentaal. Dus ik denk, ik moet hem toch switchen naar Laufie. Komt van een cd'tje Bewitched. En dat is cd 2024 van de IJslandse zangeres... Uh, eh, Laufie. Ze zingt vaak pop, maar ja, deze cd is eigenlijk allemaal jazz. Uh, mooie muziek. Dan kom ik bij iets Nederlands, een Nederlands product. En dat is Judy Honing heeft een uh, Peace Orchestra opgericht, zou ik zeggen. En daar ga ik ook iets van draaien. Juri Honing eh, en het nummertje van de Beatles, Imagine. Mooi nummer. Even kijken wie erop meespelen, dat zal ik ook nog even kijken. Juri Honing natuurlijk, de Noorsaxofoon. Tony Overwater, basgitaar of contrabas. Uh, Jordan Vroom, drums. Remy van Kesteren, harp en elektronica. En Ella Serina, gitaar. Juri Honing, bekend nummertje van de Beatles, Imagine. Ja, dat was uh, Honing met zijn eh, Peace Orchestra. Eh, een mooi gezelschap en mooie muziek. Moeite waard. is dit 2025 alweer. gaan we terug naar de swing. En dan kom ik bij een bekende jazzmuzikant... genaamd Roy Roy Hargrove. En die heeft een, een cd uitgebracht in 2008, Air Food. En daar staat een mooi nummertje op, Strasbourg Saint-Denis. opname van de Roy Hargrove Quintet, Ear Air Food, een cd uit 2008, Straatsburg Saint-Denis. Eh, ik zag dat er op televisie allerlei films eh, gedraaid werden. Weer. Het hele eh, repertoire van James Bond films. En daar zit ook deze bij, A Few to a Kill. En dit past ook weer in het straatje van de swing. Dit is tape 5 met A Few to a Kill. faces, the secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making still overseas. choice for you is the view to a kill. Between the shades, assassination standing still. First crystal tears fall the snowflakes on your body first time in years to drench your skin After years of expensive education, a car full of books and anticipation. I'm an expert on Shakespeare, and that's a hell of a lot. But the world don't need scholars as much as I thought. go traveling for a year, finding myself or start a career. I could work for the poor, and though I'm hungry for fame, we all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym so I don't get fat. Aren't things more easy with a tight six pack knows the answers? Who do you trust? I can't even separate love from lust. Maybe I'll move back home and pay off my loans. Working nine to five, answering phones. Don't make me live for my Friday nights, drinking eight pints and getting in fights. something the answer, nor is work. The truth eludes me, so much it hurts. But I'm still having fun, and I guess that's the key. I'm a 20 something, and I'll keep in me. Do da do da. Don't I'm a 20 something. Let me 20 something. Ja, dat was eh, Jamie McCallum natuurlijk met 20 Something. En eh, ja, ook een lekker swingnummer natuurlijk. En dat was het thema van deze uitzending. En dan heb ik nog klaarstaan de Diva Jazz Orchestra. Dat is een Amerikaanse formatie waar heel veel bekende dames in zitten. En dit is de, van het cd Diva Swings Broadway, The Man I Love. dat was de Diva Jazz Orchestra. En je hoorde op bas eh, Noriko Ueda. Eh, een paar andere die ik wel redelijk ken, omdat ik er wel cd's van heb. is Alexa Tarantino's eh, saxofoon, altsaxofoon. En Roxy Kos, uh, uh, tenorsaxofoon. verder ken ik ze niet allemaal. Maar zeker de bassiste, die heeft aardig meegespeeld op dit nummer. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. ja, het zit er alweer op. Twee uurtjes swing. En ik hoop dat je dit leuk vond. Fijn dat je wilde luisteren. Bedankt daarvoor. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ga er nog op uit. Ik zie dat het nog steeds een beetje blauw is. Dus je kan nog op het strand wandelen. Eh, ik zou zeggen tot de volgende keer. We gaan eruit met de laatste cd van Sven Hammond. Dan ga ik even kijken hoe ik die gezet heb. Tot aan de klok van 12 uur. Blue Balls van de laatste cd Cosmic Gold.